1 uur. Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Minister Bijleveld van Defensie zegt dat Nederland begrip heeft... voor de Amerikaanse liquidatie van de Iraanse generaal Soleimani. In de eerste aflevering van het tv-programma Op1... noemde ze Soleimani een echte boef. Ze verwees onder meer naar de rol die hij speelde in de oorlog in Syrië... als de leider van Sjiïtische milities... Bijleveld voegde er wel aan toe dat er door de liquidatie... een heel fragiele situatie is ontstaan die gevaarlijk is. Ook voor de Nederlandse militairen in Irak. In een brief die het kabinet de afgelopen avond naar de Kamer stuurde... staat dat Iran instabiliteit in de regio in de hand werkt... en dat Soleimani daarbij een belangrijke rol speelde. Ver uit de meeste VVD- en CDA-burgemeesters in de 100 grootste gemeenten... willen een geheel of gedeeltelijk verbod op vuurwerk. Dat blijkt uit een rondgang van de NOS... waaraan 25 van de 35 VVD- en CDA-burgemeesters meededen. Van hen zijn er maar twee die een vuurwerkverbod niet nodig vinden. Negen willen een totaalverbod... verbod. De VVD en het CDA in de Tweede Kamer zijn tegen een verbod op vuurpijlen en knalvuurwerk. Het CDA wil wel een eind maken aan zware vuurpijlen. Op het moment dat de rechtszaak tegen filmproducent Harvey Weinstein in New York begon... werd bekend dat hij ook in Los Angeles terecht moet staan voor seksueel misbruik. De 67-jarige Weinstein wordt door de openbaar aanklager beschuldigd... van het verkrachten van een vrouw en het aanranden van een andere vrouw in 2013. In New York getuigen twee vrouwen tegen hem. Schiphol wil van het kabinet weten hoe de luchthaven mag groeien. Dat zei president-directeur Benschop in zijn nieuwjaarstoespraak. Het kabinet heeft al gezegd dat Schiphol vanaf volgend jaar in stapjes weer mag groeien... naar maximaal 540.000 vluchten. Maar tegelijkertijd moet de geluidshinder verminderen en daar is nog geen plan voor. Het weer, vannacht regen, morgenochtend eerst nevelig. Al zijn er vooral in het westen ook opklaringen.